Dat oordeelt de reclamecodecommissie na een klacht... van de Centrale Organisatie voor de Vleessector. De Eet Geen Dierendag wordt inmiddels acht jaar door de actiegroep georganiseerd... Want, zegt Wakker Dier, als iedereen een dag geen vlees eet... worden de levens van 500.000 dieren gespaard. Wakker Dier kwam bij dit getal omdat in Nederland elke dag 500.000 dieren worden gegeten. Maar dat betekent volgens de reclamecodecommissie niet... dat 500.000 dieren gespaard zouden worden als ze niet worden gegeten. Wakker Dier gaat in beroep tegen het oordeel. In de archieven van de Oost-Duitse inlichtingendienst Stasi... is een identiteitsbewijs van de Russische president Poetin gevonden... Poetin was in de jaren 80 in dienst bij de Russische geheime dienst KGB en gestationeerd in de DDR. Met de kaart kon hij de afdelingen van de Stasi binnenlopen zonder uitgebreid te worden gecontroleerd. De vondst betekent niet dat hij ook voor de Oost-Duitse dienst heeft gewerkt. Volgens Poetins woordvoerder werkten de KGB en Stasi destijds nauw samen... en ze wisselden mogelijk ook identiteitsbewijzen uit. In China is een Canadese oud-diplomaat opgepakt. Michael Kovrig werkt in China voor een non-gouvernementele organisatie die conflicten onderzoekt. Het is niet duidelijk of zijn aanhouding te maken heeft met de arrestatie van topvrouw Meng van het Chinese elektronica-bedrijf Huawei in Canada, anderhalve week geleden. Ze wordt verdacht van fraude. China noemde de arrestatie schandalig, wil dat Meng wordt vrijgelaten en waarschuwde Canada voor zware gevolgen. In Brazilië heeft een man tijdens een mis in een kathedraal zeker vier mensen doodgeschoten. Vervolgens pleegde hij zelfmoord voor het altaar, meldde Braziliaanse media. De man betrad halverwege de mis de kathedraal in de stad Campinas... met een pistool en een revolver en schoot willekeurig op kerkgangers. Toen hulpdiensten arriveerden had hij al zelfmoord gepleegd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, hier en daar nachtvorst. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen overdag droog, nu en dan zon, wordt het een graad of vier. Dit was het RWS Journaal.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 Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot, hot Bitch, say my name. set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. allemaal fijne dagen. En